Leerlingen worden op een andere plek opgevangen. De politie wil nog niet zeggen wat die verdachte situatie is. Medewerkers van het Martini ziekenhuis in Groningen zeggen dat de werksfeer zo verziekt is... dat de veiligheid van patiënten in het geding komt. Het gaat om de afdeling pathologie, waar bijvoorbeeld weefsel van iemand wordt onderzocht op ziektes. Deze verslaggever van RTV Noord vertelt wat er volgens het personeel aan de hand is. Bedreiging, gebrekkige communicatie, gebrek aan sociale veiligheid ook voor de medewerkers. Misstanden zijn bijvoorbeeld niet bespreekbaar. Of mensen onder de, ondervinden hinder van als zij hun vinger opsteken... omdat ze vinden dat sommige dingen anders zouden moeten, beter moeten. Eigenlijk is de conclusie dat er een angstcultuur is... en uh, dat het heel beklemmend werkt... en dat dat ook gevolgen heeft voor het dagelijks functioneren van die medewerkers. Het Martini ziekenhuis zegt met de medewerkers in gesprek te willen gaan. Burgemeesters mogen demonstraties voor de ingang van abortusklinieken blijven verbieden... om vervelende situaties te voorkomen. Dat heeft de hoogste rechter bepaald. Het gaat om protesten die te zien of te horen zijn bij de kliniek. In vier steden verboden burgemeesters protesten voor de deur van een abortuskliniek. Demonstranten waren het daar niet mee eens en stapte naar de Hoge Raad. En vandaag komt er een nieuwe versie uit van het meest vertaalde boek ter wereld. De Bijbel is er nu ook in het Kerkraad. In dat plaatsje in Zuid-Limburg hebben ze een eigen dialect. De vertaler leest een stukje voor. De bocht van de Jezus verloofd toe. Wie zingt man met Maria verloofd wordt met de Jozef, komen hoe staat het? Voordat ze samen jongen wonen, zwanger worden van de heilige Jezus. Zo ongeveer. ja, hij wil het dialect op de kaart zetten met de nieuwe vertaling... zoals dat eerder ook gebeurde bij het Fries. Het vertaalde deel is alleen het Nieuwe Testament. Dat is korter en volgens hem ook makkelijker dan het oude... en was dus eerder klaar. Het weer, soms een opklaring, maar vooral veel grijs...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 En ik ben begonnen met Only Life van Creamfield en Cook. En ik ga door met een, ja, echt een heel oudje. Ik hoop dat u er nog kent. Dus Rita Hovink. En die wil er alleen maar laten. Laat me alleen. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen, alleen met al mijn en dat wordt pure parodie. Iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloor, begrijpt wat ik nu voel. Daar staat zijn laatste glas, wat sigaretten, zijn laatste boeket en ik voel zijn hand op mijn schouder en zijn stem. Alles komt wel weer goed. Maar dat kan ik niet geloven. Want dit afscheid was heel anders dan voorheen. Dit was definitief, ik ben nu alleen en hem had ik zo lief. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Een glimlach, dat wordt pure parodie. Iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloor, begrijpt wat ik nu voel. Ach, het komt toch wel vaker voor glimlach weer, ben je hem weer vergeten. Dat zegt iedereen in mijn omgeving, maar ik weet dat is niet waar. Deze tranen drogen niet, dit gevoel gaat nooit voorbij. Want verdriet om te liefde is te zwaar om mee te dragen, want hij houdt niet meer van mij. Laat me alleen, zeur niet tegen mij. Ik mis hem, de wond is nog te vers. Als ik alleen ben, voel ik hem dichtbij. met al verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Een glimlach, dat wordt pure paard. en verloren begrijp wat ik bedoel. Laat me alleen. Ja, het is een houtje, maar het blijft nog steeds heel erg mooi. Hier komt een oproep voor eh, opa's, oma's en papa's en mama's. Ga je de komende winter met de kinderen of kleinkinderen de waterleidingduinen in? Loop bij ingang Oase dan eens even langs bij bezoekerscentrum Oranjekom. er naar de brochure Expeditie Damhert. Die staat vol interessante weetjes over deze imposante zoogdieren... die zich onderweg vrijwel zeker laten zien. Op de achterkant staan zes leuke opdrachten... die kinderen tijdens de wandelingen kunnen bezighouden. De brochure is helemaal gratis. De volgende is Michelle van de Beatles. till in 1. 1, 1, 1, 1, 1. Ja, ik heb vandaag gekozen voor mijn 3 in 1 voor een countryzanger. En wel Willy Hugh Nelson, geboren in 1933... is een Amerikaanse countryzanger, gitarist en liedjeschrijver. Hij griede op in Fort Worth. Hij werd meermaals onderscheiden. Medio jaren 80 vormde Nelson samen met Chris Clifferston, Waylon Jennings en Johnny Cash de supergroep The Highman. The Highwaymen. Deze groep bleek succesvol, de albums verkochten goed... en de groep ging op diverse wereldtournees. Halverwege de jaren 80 raakte Nelson steeds meer betrokken bij liefdadigheidswerk. In 1984 zong Nelson mee in de benefietsingle We Are The World. En in 1985 hielp hij met organiseren van de eerste Farm Aid Concert... om geld in te zamelen voor noodlijdende Amerikaanse boeren. Ik heb gekozen voor die, to all the girls I loved before. What a kind of love. En natuurlijk de bekende Always on my mind. En er zitten een paar eh, live opnames bij. Dus dat wil ik er even bij vertellen. Veel succes. all the girls loved before. dedicate this song to all the girls I've loved before. And to all the girls who shared my life. So you thought that was Julio all the time. Who now are someone else's wife, For helping me to grow pleasure so close to pain? What kind of love? Only this love I have. I'll show you the best I can show you, baby. That's all I can show you. And I'll know you the best I can know you, baby As long as I know you What kind of love never turns away What kind of love never makes you pay Here's you when you pray What kind of love makes you go out in the wind And the driving rain runs through your heart with a pleasure so close to pain. What kind of love? Only this love I have This love I know is all I have This love I have is all I know So I won't let go What kind of love makes you go out were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you. so happy that you're mine. Little things I should have said and done. I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on your sweet love hasn't died. give me, give me one more chance to keep you satisfied. I'll keep you satisfied. side waren de Commodores met Night Shift. Twee avonden in de week is het jeugdhonk geopend voor jongeren van 12 tot 18 jaar. En vanavond is het weer zover. De muziek staat altijd aan, net als de Playstation. Ze zorgen voor wat lekkers en gezonds om te snacken... en hebben genoeg plekjes om te chillen. Ook organiseren ze eens in de zoveel tijd poker- en beautyavonden... speciaal voor onze jongens en meiden. Voel je welkom om langs te komen. Iedere woensdagavond van 6 tot 9 uur. En iedere vrijdag, dus er is nog een avond, is het van half 8 tot half 11. En het is Pluspunt Noord. Ingang via de tuin aan de achterzijde. En de deelnemen is helemaal gratis. Ja, wat kan je nog lekker hebben? Lekker een avondje chillen en lekker met alles lekker onder elkaar. Circle of Life, Elton John. Morgen is het weer zover. De breiklub, de breikunstenaars, komen dan bij elkaar van 2 tot 4 uur. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en gezelligheid. Dat is het belangrijkste. En de deelneming is helemaal gratis. Een leuke muts, een poncho of een hippetas, alles kan. Gemaakte spulletjes zijn ook te koop en de opbrengst gaat één keer per jaar naar een goed doel. Meer informatie? Neem eventueel contact op met de balie van Pluspunt via telefoonnummer 5740330 of loop gezellig eens lekker gezellig binnen. We gaan door naar de Franse. La Ballade de Zanzereux. Richard Larneman. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes. C'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade. gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens de chanter la balade, la balade des gens heureux.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 Ah, Los de Río, Macarena. Ja, eh, eh, heb je meegedaan in de Kamer? Zo niet, dan kan u lekker voetjes van de vloer. Want dat is goed voor lichaam en geest. Dansen houdt je lijf fit. Een uitdaging met veel humor en blijheid. Constructieve vaardigheden worden getraind... waardoor onze hersenen langer actief en gezond blijven. Onder leiding van Connie Rodewijks... heerlijk een uurtje uit je wol. De korting met de zandverpas is 25 op de cursusprijs als u een kopie van uw Zandvoortpas inlevert. En dat is elke vrijdag van 10, kwart over tien tot kwart over elf. Ja, en dat, eh, dat is hartstikke lekker en het is gezond ook. Ja, eh, ik ga door met een van de mooiste plaatjes, vind ik zelf, uit Nederland. Rustless Queen van Kajak. prachtig. Zeker met de zang van Edward Rekers. Hij is helaas in dit jaar, in 7 oktober, overleden. Vrijwilligers van Haarlem Food Future halen etenswaren op... bij de supermarkten die over de houdbaarheiddatum zijn... maar nog prima voor consumptie zijn. Heel veel etenswaren die over tijd zijn, worden meestal vernietigd. Daarom hebben Pluspunt Zandvoort en Food Future... een nieuw plan tegen voedselverspilling bedacht. Elke vrijdag zullen pluspuntvrijwilligers opgehaalde etenswaren uitdelen. En voor wie is het? Iedereen met een inkomen rond de Zandvoortpasnorm komen in aanmerking voor deze actie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Zandvoort... en dat is via telefoonnummer 5719393... 5719393... of u kan ook even mailen naar sociaalwijkteam@samenzandvoort.nl. En het is wekelijks is de uitgifte, uitgifte op vrijdag in de Oude Kruisgebouw... Nicolaas nummer 14. Beetslaan nummer 14 in Zandvoort. De etenswaren die ochtends bij de supermarkt worden opgehaald... zullen gratis verdeeld worden onder degenen die zich aangemeld hebben. En het is van 10.30 uur tot 12 uur. Deelnemers moeten zelf wel een boodschaptas meenemen. Everybody needs somebody to love. The Blues Brothers. you, you, you, you. Zeker. Every, everybody needs somebody. Iemand heeft iedereen nodig. Dat is natuurlijk ook zo. De Buffoons was een Nederlandse close harmony groep uit Twente. En ik heb gekozen voor Tomorrow is Another Day. Hier stuur uur zit er wat op. Ik hoop u in ieder geval straks terug te zien naar het nieuws en de boodschappen. En ik eindig met The Kings, Dedicated Follower of Fashion. They seek him here, they seek him there.